nu de rechtszaak tegen hem moet worden overgedaan... In een reactie zei Wilders te hopen dat hij nu onbevooroordeelde rechters krijgt. Verder bedankte hij zijn advocaat Moscovic. En die prees op zijn beurt de wrakingskamer om de moed het wrakingsverzoek van Wilders toe te wijzen. Volgens de wrakingskamer hebben de rechters niet duidelijk gemaakt waarom de islamdeskundige Jansen niet als getuige mocht worden gehoord. Opgeteld bij eerdere incidenten in het proces is daardoor volgens de wrakingskamer de indruk van partijdigheid ontstaan. Wilders en Moskowitz wilden Jansen horen over een etentje met raadsheer Schalken. En deze raadsheer maakte deel uit van het hof dat het OM opdracht gaf om Wilders te vervolgen. Hij zou Jansen tijdens dat etentje hebben beïnvloed. Geert Wilders heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen Schalken. CDA-prominente en lid van het partijbestuur Hanny van Leeuwen staakt al haar activiteiten voor het CDA. Dat heeft ze eh, gezegd op een bijeenkomst in de bibliotheek van Utrecht. Van Leeuwen was jarenlang Tweede en Eerste Kamerlid Eerst voor de ARP en later voor het CDA. Op het CDA-congres in Arnhem op 2 oktober sprak de 84-jarige Van Leeuwen zich uit tegen de samenwerking met de PVV. Vanavond geeft Van Leeuwen in het tv-programma Uitgesproken VARA een toelichting op haar besluit om haar activiteiten voor het CDA te staken. In het Amsterdam-Rijnkanaal is het lichaam van de schipper gevonden die vanochtend met zijn voetveer werd aangevaren door een binnenvaartschip. Schipper zat als enige op het vierpontje. Er is onder meer met sonarapparatuur naar hem gezocht. Het voetveer bij Breukelen werd vanochtend om 7 uur aangevaren door een Duits binnenvaartschip. De bemanning daarvan is gehoord. Over het verhoor zijn geen bijzonderheden bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat er geen alcohol in het spel was. Het weer wisselend bewolkt met aan de kust een kleine kans op een bui. Minimaal landinwaarts tot 4 graden. Morgen een stevige zuidwestenwind en smiddags regen met kans op windstoten.